Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In ziekenhuizen en bij huisartsenposten was het vandaag op verschillende plaatsen erg druk door ongelukken en ongelukjes op het ijs. Artsen zagen veel gebroken polsen, snijwonden en hersenschuddingen, meestal door een valpartij bij het schaatsen. In Friesland raakten de huisartsenposten overbelast. De Friese dokterswacht riep op om alleen te bellen bij ernstige verwondingen. In de ziekenhuizen was het twee keer zo druk als op een normale zaterdag in coronatijd het impeachmentproces tegen oud-president Trump worden toch geen getuigen opgeroepen. Dat hebben de democraten en republikeinen in de Amerikaanse Senaat afgesproken. De democraten wilden getuigen horen om aan te kunnen tonen dat Trump niets deed om zijn aanhangers die het kapitool bestormden te kalmeren of terug te roepen. De republikeinen kondigden daarop aan dat zij wel honderd getuigenverklaringen wilden hebben procedure zou daardoor lang duren en het overige werk van de Senaat wekenlang stilleggen. Verwacht wordt dat de Senaat Trump niet zal veroordelen. De noordoostkust van Japan is getroffen door een stevige aardbeving met een kracht van 7,1. Het epicentrum was zo'n 90 kilometer uit de kust van de prefectuur Fukushima. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In 2011 werd Fukushima getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 9. Toen ontstond een tsunami en raakte een aantal reactoren van de kerncentrale ernstig beschadigd. In de Eredivisie stonden vandaag vier wedstrijden op het programma. de uitslagen Heracles Almelo Ajax 0-2... FC Groningen Pek Zwolle 1-0. Sparta Rotterdam Fortuna Sittard 1-2. En ADO Den Haag tegen PSV 2-2. Het weer, het is helder. De temperatuur daalt snel naar minima tussen min 6 en min 11 graden. Plaatselijk nog wat kouder. Morgen toenemende bewolking.